Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Is wit gewassen voor crimineel Kees H. De Kamer debatteert over de overeenkomst die staatssecretaris en voormalig officier van justitie Teven in 2000 sloot met H. Het stond volgens opstelten niet vast dat het geld uit misdrijven afkomstig was. Volgens minister is Wasser bovendien pas later strafbaar gesteld, in 2001. De deal hield in dat Kees H. miljoenen van zijn bankrekeningen in Luxemburg overboekte naar een Nederlandse rekening. De staat hield 750.000 gulden in als schikking. De burgemeester van Roermond heeft aangifte gedaan van het ronselen van stemmen. Er zijn volgens de gemeente concrete aanwijzingen dat er geronseld is. De zaak ligt nu bij justitie. De burgemeester meldde gisteren al aan de partijen in Roermond dat er signalen waren van het ronselen. Eerder deze week waren er berichten over het ronselen van stemmen in Heusden en Soest. Indië-weigeraar Jan Maassen is overleden. Dat zegt de voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden. Jan Maassen zat in de jaren 50 jarenlang gevangen... omdat hij niet wilde vechten tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië... tussen 1947 en 49. Naar de hand wilde Maassen eerherstel. Hij was ervan overtuigd dat de maatschappelijke opvattingen over de politionele acties... inmiddels zo waren veranderd dat hij nooit meer zo streng zou zijn gestraft. Hij ging tot aan de Hoge Raad om zijn gelijk te halen, maar kreeg dat nooit. FNV-bondgenoten en Tata Steel hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daardoor zijn de aangekondigde stakingen bij het staalbedrijf van de baan. De onderhandelingen over een nieuwe CAO waren stuk gelopen, maar vanmiddag besloten de partijen om toch weer met elkaar te praten. Afgesproken is dat werknemers 2% meer loon krijgen, later nog eens een halve procent. Het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt tot 4 graden, plaatselijk tot rond het vriespunt. En soms is het mistig. Morgen overdag weer flink wat zon en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Show. 12 uur vannacht tussen heb en vloed. Mooie ballads, heerlijke rustige muziek. zakt maar wel lekker onderuit. Met een wijntje of een biertje. of a dream that was once a part of you and remains a part of me.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 Een prachtig nummer Songbird, maar iemand die het nog veel mooier doet is Eva Cassidy. Songbird Eva Cassidy. Helaas op 37-jarige leeftijd overleden aan eh, ja, die vreselijke ziekte kanker. Nadat zij huidkanker had gekregen, melanoom, wat uh, uitzaaide door haar hele lichaam. Eva die eh, produceerde een aantal albums die nooit zijn uitgebracht toen zij nog leefde. Maar omdat ze dat gewoon niet wilde. Ze wilde alleen maar eigenlijk muziek maken en zingen wat zij mooi vond. En sloeg allerlei aanboden van platenmaatschappijen af. Maar toen ze overleden was, eh, dacht haar familie er anders over. En eh, werd het alsnog een wereldster. Eva Cassidy. Ik draaide hem vorige week al, luisteraars, bij ZFM Zandvoort. Morning. En dat is Back. Een echt heel mooi nummer, luister. dan heaven het album Morning Face. Dat was eh, Beck, Amerikaanse zanger. Allround, eh, doet allerlei eh, verschillende soorten muziek. En dit was een beetje ook het sfeertje van de Moody Blues. Daar ga ik straks ook nog wat moois van draaien. Maar eerst ga ik u laten genieten van een groep uit Enschede... uit de 60, 70 jaren. Eind 60, begin 70 jaren. Ze noemden zichzelf destijds de Buffoons. Zo heten ze nog, want ze treden nog steeds op. En dit is een nummer van de Ivy League, maar World Fell Down.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 Nederlandse groep, de Buffoons uit Enschede, imiteerden de Ivy League. ze deden dat eigenlijk nog veel beter, vind ik zelf. Maar in ieder geval, het was een nummer van de Ivy League. Althans, waar de Ivy League bekend mee zijn geworden. My World Fell Down. Dit zijn de Moody Blues, ik heb ze u beloofd. I had to fall in love. Nou, dat kan bijna niet anders bij ZFM Zandvoort. De donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Want dan eh, worden we allemaal verliefd op die mooie muziek die voorbij komt. heerlijk voor zitten. Neem een lekker glaasje wijn. Een borrelnootje. Misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek. Bij ZFM Zandvoort. Ja, weet je nou hoe belangrijk rozen daar eigenlijk bij zijn? Elke donderdagavond presenteert Charles Duif tussen 10 en 12 uur tussen en vloed. Ik zei dus, Charles. Weet je nou hoe belangrijk rozen er eigenlijk bij zijn? Nou, heel erg belangrijk. Freddy Burset, die zingt erover. Het is repertoire van...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 L'important, c'est la rose, c'est l'important. C'est la rose, c'est l'important. C'est la rose. met een handvol rode rozen neem ik u mee naar de regenboog. Rainbow, dat is de marmalade. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort. Rainbow, look me up, look me down. I was dreaming of the love I had to share, never thinking you were here, you are there. Not a word, not a sound, couldn't see or even feel the ground. What of gold I was so by the way you let it fly.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 En dat allemaal eh, eh, van de groep dus afkomstig uit Engeland. Ik noem ze altijd een potje jam. Dat is, zo kan je ze eigenlijk ook noemen. Bright Eyes. Simon Loke zingt het dit keer. meisje uit een kerk vandaan. Choir Girl, om het zo maar eens te zeggen. Met eh, Bright Eyes is het nummer natuurlijk heel bekend geworden door Art Garfunkel. Eh, uit die mooie tekenfilm over dat konijntje wat eh, helaas wordt overreden. Nou, als ik het dan over Art Garfunkel heb, die ontbreekt nooit in mijn uitzending. Why worry now? Oftewel, waar zullen we ons nou in hemelsnaam zorgen om maken? waarom zou je nou in hemelsnaam zorgen maken? Zingt eh, Art Garfunkel, Why Worry Now? En eh, ja, waarom zorgen als je nog net zo gek bent na al die jaren als Sugar? Still crazy after all these years. Dit is Robert Ellis. met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times and we drank ourselves some beer. socialize. I see luistert naar Tussen App en Vloed, Het is donderdag en eh, tussen 10 en 12 uur mag ik hier altijd eh, heerlijke muziek voor u draaien... in de prachtige vernieuwde eh, vernielde studio van de ZFM Zandvoort. Vroeger op het gashuisplein in een ja, toch wat verouderde, verouderde ruimte... en nu een hele moderne studio, heel luxe. En lekker geluid, althans hier bij mij. Ik hoop bij u thuis ook dat u nog een beetje knappe stereo-installatie heeft of <clears throat> een goede computer met een... Eh, ja, ik, ben een beetje, eh, eh, ik heb een beetje kikker in mijn keel, luisteraars. Neem me niet kwalijk. Of een computer, waar, wil ik zeggen, waar u, waar u een knappe geluidsinstallatie op aan kunt sluiten. Zodat u kunt meegenieten met de mooiste muziek. Dat is helemaal de bedoeling. Westlife, die hebben ook een hele mooie uitvoering van Mandy. Mandy kent u van Barry Manilow. Dit is Westlife, luister. All my life Raining down as cold as ice Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way, looking in their eyes de, mannengroep, de jongensgroep. Westlife met Mandy, wat u natuurlijk allemaal kent van Barry Manilow. Maar ik dacht, nou, ik ga hem eens van een andere groep draaien. En, eh, nou, met succes nog, want ik vond het, eh, ik vond het heerlijk om naar te luisteren. Eh, ik ga aan een verzoekje doen, luisteraar, speciaal voor Karin Kok. En dat doe ik right here, right now, en samen met Rafaela. me show you what I'm feeling. Ella was dat met Right Here, Right Now. Daar een speciaal voor Karin Kok. Karin, die was voor jou. Um, Don McLean. And I Love You So. And I love you so The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief. And once a page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. McLean en I Love You So. Eh, ja, het is alweer bijna tijd voor reclame, nieuws reclame. Maar straks, in het tweede uur van eh, Tussen App en Vloed...